uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Egypte heeft een Nederlander vrijgelaten die daar vastzat omdat hij met een drone had gefilmd. Hij werd eind september gearresteerd toen hij in het centrum van Cairo het Tahrirplein aan het filmen was. Zelf zegt hij dat hij de buitenkant van zijn hotel wilde vastleggen, maar de politie denkt dat hij opnames maakte van protesten tegen de regering. Waarom de 43-jarige Amsterdammer nu is vrijgelaten is niet bekend. Hij moet het land zo snel mogelijk verlaten. De vakbond voor cabinepersoneel VNC heeft het CAO-voorstel van KLM verworpen. 80% van de ledenraad stemde gisteravond tegen. Na drie stakingen moest KLM om tafel met de vakbonden voor grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Dinsdag rolde daar een CAO-akkoord uit, maar de leden van VNC vinden het loonbod te laag. Of andere vakbonden wel instemmen met het akkoord is niet duidelijk. Voor het eerst in tien jaar hebben weer meer mensen de griepprik gehaald... blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. In, 2017 had net geen 50% van de mensen met een hoog risico een prik gehaald. En vorig jaar was dat gestegen tot 51,3 Staatssecretaris Blokhuis besloot vorig jaar te onderzoeken of zorgmedewerkers verplicht kunnen worden om zich te laten inenten. En een paar maanden later bleek dat het aantal mensen in de zorg dat de griepprik had gehaald bijna was verdubbeld. Een schilderij van de Britse kunstenaar Banksy is geveild voor 10 miljoen pond. Dat is het hoogste bedrag ooit betaald voor een Banksy. Het gaat om het werk Devolved Parliament. Een 4 meter breed tafereel van chimpansees in de bankjes van het Britse parlement. De anonieme kunstenaar schilderde het in 2009 voor het Bristol Museum. Er werd verwacht dat het werk tot 2 miljoen pond op zou leveren. Maar nu is het dus voor 10 miljoen pond naar een onbekende koper gegaan. Het weer dan nog. Het is vrijwel droog en het koelt af tot 8 graden vannacht. In de loop van de nacht weer regen. Morgen ook. Het wordt 10 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Change the way of life. Meet your inner time. for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HTVI. a day. Voel het ritme van de herfst.